Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. Horecazaken moeten vanaf maandag aan bezoekers vragen... of ze hun contactgegevens willen achterlaten voor het bron- en contactonderzoek. Het kabinet wil daarmee het aantal coronabesmettingen indammen. Registreren is voor bezoekers niet verplicht... maar de horecazaak mag bezoekers wel weigeren... als zij hun gegevens niet willen doorgeven. Verder gaat de GGD reizigers uit risicogebieden bellen... om te checken of ze wel twee weken in quarantaine gaan... Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek op de nieuwe maatregelen. Ze vinden dat die te vrijblijvend zijn. Tientallen agenten zijn in Eindhoven op zoek naar een man met een bijl. Hij zwaaide eerder vanavond met het wapen bij een supermarkt en bedreigde mensen. Daarna ging hij er in een auto vandoor. De politie achterhaalde het kenteken en ging naar hem op zoek. Toen zijn auto later op de avond gezien werd, is een achtervolging ingezet... die eindigde op de Oorschotse dijk. Daar werd de man klemgereden, maar hij stapte uit en vluchtte een maisveld in. Bij de zoektocht worden ook een helikopter en speurhonden ingezet. In de Franse stad Le Havre is een einde gekomen aan een urenlange gijzeling. Een gewapende man drong aan het einde van de middag een bankgebouw binnen en gijzelde zes mensen. Naarmate de avond vorderde liet hij mensen gaan. Volgens de politie heeft de man van 34 psychische problemen. Een Franse politievakbond zegt dat de man banden heeft met extremistische moslims en dat hij is geradicaliseerd. De gijzelnemer heeft zich volgens Franse media overgegeven. Tennissers Andy Murray en Kim Kleisters hebben een wildcard gekregen voor de US Open. Het eerste grote tennistoernooi sinds de coronacrisis. Diverse prominente spelers hebben zich afgemeld voor de Grand Slam in New York eind deze maand. Murray won het toernooi in 2012. De laatste jaren heeft hij last van een slepende heupblessure. Kleisters maakte in februari haar comeback. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 16. Morgen volop zon bij 31 tot 35 graden. Ook in het weekend zijn er tropische temperaturen.